Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Heeswijk-Dint, Brabant, is aan het eind van vorig schooljaar... een docent van 40 ontslagen omdat hij met een leerling van 13 had gezoend. De leraar van een gymnasium werd betrapt toen hij met het meisje tong zoende... meldde Brabantse media. Onlangs werd het Brabants Dagblad over het ontslag getipt. De leraar zou door de politie zijn verhoord. Volgens Brabantse media wacht de man nu op de behandeling van zijn rechtszaak. Leden van motoclub Satudara in Enschede hebben vanmiddag twee ordners overhandigd aan de politie. Het zou een deel van de administratie van een club zijn. Daarmee willen ze aantonen dat de financiering van hun clubhuis legaal is. De politie vermoedt dat het nieuwe clubhuis betaald is met onder meer drugsgeld. Uit de administratie zou moeten blijken dat dat niet zo is. Het OM doet onderzoek naar de ordners. President Obama heeft vandaag al gestemd voor de presidentsverkiezingen van volgende week. In veel staten kunnen Amerikanen al weken voor 6 november hun stem uitbrengen. Obama is de eerste president die dat ook doet. Hij ging stemmen in zijn vorige woonplaats Chicago en riep mensen op om ook alvast te stemmen. Hij noemde het heel efficiënt om zelf te kunnen kiezen wanneer je gaat stemmen. En, zo zei hij, als het op verkiezingsdag regent, word je tenminste niet nat. Volgens analisten is het vroege stemmen in het voordeel van de democraat. Vooral zijn aanhangers brengen vandaag stem, hun stem uit. De strijd tussen Obama en de republikein Romney is een nek-aan-nek race. In de Europa League heeft PSV met 1-1 gelijk gespeeld tegen het Zweedse AIK Solna. Lens maakte in de 80ste minuut de gelijkmaker in Eindhoven. PSV staat nu tweede in groep F. Eerder op de avond verloor FC Twente met 3-0 van het Spaanse Levante. Twente staat na drie wedstrijden derde in de pool. Het weer, vannacht vanuit het noorden opklaringen.